Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Amsterdam wordt een uiterste poging gedaan om het warenhuis V&D te redden. Eigenaar Sun Capital, verhuurder Eve Capital en de banken houden topoverleg. Sun Capital is bereid meer geld in het noodlijdende warenhuis te steken. Eerder wilde Sun 40 miljoen euro in V&D investeren... als daarnaast ook voor 40 miljoen werd bezuinigd. Nu wil de investeringsmaatschappij 60 miljoen euro uittrekken. De uitkomst van het overleg wordt vanavond voorgelegd aan de andere eigenaren van V&D panden Of die akkoord gaan met het reddingsplan is nog maar de vraag. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders doet aangifte tegen de mannen die vanmorgen op een moskee in Leiden zijn geklommen. De vijf hingen spandoeken met anti-islamteksten en Nederlandse vlaggen op het gebedshuis in aanbouw. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders noemt de actie schokkend. De vijf mannen zijn aangehouden. De omstreden Duitse oudbisschop Thebart van Elst heeft een nieuwe baan. De oudbisschop, die in opspraak raakte vanwege de miljoenenverbouwing van zijn ambtswoning, werkt nu in het Vaticaan. In zijn nieuwe functie moet hij proberen de ontkerkelijking in Europa en de Verenigde Staten tegen te gaan. Thebart van Elst werd in november 2013 op non-actief gesteld. Hij kreeg de bijnaam Luxebisschop. Zo vloog hij eerste klas naar India voor een armoedeproject. In de eredivisie heeft Heerenveen vanavond met 4-0 gewonnen van Pek Zwolle. Bij rust stond de thuisploeg al op een 3-0 voorsprong. Hier op de avond versloeg Excelsior FC Twente in Enschede met 3-1. Dat betekende de tweede nederlaag voor FC Twente in vier dagen. Dordrecht-Ado Den Haag eindigde in 0-0. De wedstrijden PSV Utrecht en NAC Breda tegen Vitesse zijn nog aan de gang. Het weer. Vanavond kan nog wat lichte regen vallen, vooral in het zuiden en oosten. Vannacht is het droog. Minimumtemperatuur een graad of drie.